Boost Your Friday. Elke vrijdag 24 uur in de mix. Dit is de Slam Mix Marathon. Mix Marathon. Jarno van der Wielen. 14 minuten over 2. Welkom bij de leukste vrijdag. Ik hoop dat het mandje al gezakt is voor het bittergarnituur. Anders heb je echt een slechte werkgever. Maar gelukkig zijn de beats het beste als je hem aan hebt staan op kantoor. Dit is de Slam Mix Marathon, welkom. En dit uur genieten van Many Few. Met zometeen Kasim, Together One Time, Acid Harry, Left to Right. We beginnen met zijn eigen track. Dit is Never Let Me Go in de Slam Mix Marathon. your hands together one time. I want you to get together. I want you to get together. I want you to get together. Put your hands together one time, together one time, together one time, together one time, together one time, together one time, together one time. Put your hands. hands together one time. I want you to get together one time, together one time. Put your hands, put your hands. hoor je in de Slam Mix Marathon. En heb je al een beetje zitten kijken of dat je toch iets gaat meescoepen op Black Friday? Laat het weten via de app van Slam. Ben wel benieuwd. beste beats vrijdag. Halverwege de set van Many Few. Die good vibes door de stereotoren blaast. Joris een track met Husky en Say My Name. Zometeen nog Jewel Kid en Free, Many Few en Capri. Take You There. En deze is ook van onze Many Few. Dit is Vacker in de Slam Mix Marathon. up this room on the bass that's shaking the ground. Focus, man, focus. I need your mind to be clear. There's a revolution going on out there in the club, and I need your heart and your soul right here. I'll take you there. I'll take you there take you there. I'll take you there. Bye. van nul, want dansen is gratis. Welkom bij de Slam Mix Marathon. En dit uur heb je genoten van Many Few. En het belooft een lekkere vrijdag te worden met de relevantste tracks voor de dansvloer. Zometeen nog de Mix Marathon Chart. Ook Menesix komt er nog aan. Alok. En de hele line-up check je via slam.nl. Zometeen hartstikke live in de boot. Noom komt eraan. Veel plezier bij Roel zometeen. De Slam Mix Marathon. Elke vrijdag 24 uur in de mix.